Door Meegens met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is geschokt door het nieuws dat Nederland een groep in Syrië heeft gesteund... die door het OM is bestempeld als terroristisch. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat onder meer uniformen en pick-up trucks zijn gegeven aan Jabhat al-Shamia. Volgende maand staat de Nederlandse Syriëganger terecht voor deelname aan die groep. Regeringspartij D66 noemt het nieuws schrikbarend. ChristenUnie-leider Segers sprak in Nieuwsuur van een ontluisterend beeld... D66 en de ChristenUnie, maar ook regeringspartij CDA willen zo snel mogelijk een debat. Het aantal miljonairs in Nederland is opnieuw toegenomen. In 2016 kwamen er volgens het CBS ongeveer 6000 bij. In totaal zijn er nu 112.000 miljonairs. De toename komt vooral door het economisch herstel. Onder de miljonairs zijn volgens het CBS veel advocaten, medisch specialisten en melkveehouders. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft sinds zijn aantreden 26 keer gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Harbers nam in die gevallen persoonlijk een besluit in een asielzaak. Daardoor konden 59 mensen in Nederland blijven. Dat bevestigt het ministerie naar berichtgeving van RTL Nieuws. Onder hen zijn de tieners Hoek en Lily die zaterdag te horen kregen dat ze niet worden uitgezet. Vanwege een naderende orkaan moeten ruim een miljoen mensen aan de oostkust van de Verenigde Staten worden geëvacueerd. De orkaan Florence komt naar verwachting donderdag aan land. Het Amerikaanse orkaancentrum noemt Florence extreem gevaarlijk. De orkaan is de afgelopen uren flink in kracht toegenomen en heeft nu categorie 4 op een schaal van 5 bereikt. Met windsnelheden rond de 200 km per uur. Verwacht wordt dat Florence aan land komt bij de grens tussen North en South Carolina... De gouverneurs van die staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Het weer. Vannacht neemt aan zee de wind toe en het kan er licht regenen. Op andere plaatsen droog bij zo'n 15 graden. Overdag in het noorden bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden.